Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Twitter heeft het account van president Trump voor 12 uur vergrendeld. Volgens het sociale mediaplatform heeft de president de richtlijnen overtreden. Het platform heeft een aantal tweets van hem onzichtbaar gemaakt. De president moet nu de berichten zelf weghalen. Als hij dat niet doet, blijft de vergrendeling van kracht. In een van de onzichtbaar gemaakte tweets stond de videoboodschap van de Amerikaanse president... waarin hij demonstranten opriep om naar huis te gaan. Maar ook herhaalde dat de verkiezingen fraudeleus zijn verlopen. In Washington D.C. en in gebieden rond de stad is de avondklok twee uur geleden ingegaan. De avondklok geldt voor 12 uur. Er is een grote politiemacht aanwezig nadat betogers het kapitool hadden bestormd en waren binnengedrongen. Het is nu rustig. De bestorming was rond 8 uur s avonds onze tijd. In het gebouw was toen het congres bijeen om vast te stellen dat Joe Biden de winnaar van de presidentsverkiezingen is. De zitting werd geschorst toen betogers door hekken en een deur waren gebroken. Politici werden geëvacueerd of hielden zich schuil in hun kantoor. Kort daarop verschenen beelden van betogers die door de plenaire zaal van de Senaat liepen... of achter het bureau zaten van de machtigste democraat Nancy Pelosi. Nancy Pelosi heeft in een verklaring laten weten dat het congres weer bijeenkomt in het kapitool om de verkiezing van Joe Biden alsnog te bekrachtigen. En inmiddels is vicepresident Pence inderdaad weer terug in de Senaat. Volgens zijn woordvoerder is Pence de afgelopen uren het Capitool niet uit geweest en zat hij daar ook toen Trump-aanhangers waren binnengedrongen. Bij de onrust is een vrouw om het leven gekomen. Ze zou in het gebouw zijn neergeschoten, melden Amerikaanse media. Over haar identiteit is nog niets bekend. Meerdere agenten raakten ook gewond bij de bestorming. En ook heeft een groep demonstranten journalisten aangevallen. Ze sloegen met een vlag cameraapparatuur stuk. Het weer, in het westen regen, in het oosten natte sneeuw bij 2 graden. Morgen regenachtig, met in Limburg nog kans op sneeuw. In de middag wordt het iets droger, maar er zijn wel buien. Het wordt 1 tot 4 graden.